Dat is op te maken uit de evaluaties van hun herstelplannen die bij de Nederlandse Bank zijn ingediend. De dekkingsgraad ging eind vorig jaar omhoog doordat zowel de rente als de aandelenkoersen stegen. Het effect werd wel wat gedempt doordat uit nieuwe prognoses blijkt dat mensen steeds langer leven. Met vier fondsen gaat het nog niet goed. Ze houden er rekening mee dat ze per 1 april 2012 de uitkering aan gepensioneerden moeten verlagen. In Bahrein en Libië worden vandaag de doden begraven die gisteren zijn gevallen bij de protesten tegen het bewind. In Bahrein kwamen vier demonstranten om toen de oproerpolitie met harde hand het plein ontruimde waar betogers sinds maandag kampeerden. De overwegend Sjiitische demonstranten wilden pas weggaan van het plein als ze meer rechten zouden krijgen van de overwegend Soenitische machthebbers. Er worden vandaag meer protesten verwacht in Bahrein en ook in Libië zijn voor vandaag nieuwe demonstraties aangekondigd. In Egypte wordt vandaag een mars van de overwinning gehouden om de val van het regime Mubarak te vieren. TomTom Tom krijgt steeds meer last van concurrentie. De Nederlandse producent van navigatieapparatuur had afgelopen jaar maar een beperkte groei van de omzet en een lichte groei van de winst. Volgens TomTom is de consumententak nog wel een stabiele basis voor het bedrijf, maar de markt voor losse navigatiesystemen krimpt. Navigatie wordt steeds vaker ingebouwd. Verder moet TomTom concurreren met bijvoorbeeld producenten van mobieltjes die ook navigatiesystemen aanbieden. Op een industrieterrein in Roermond woedt nog steeds brand bij een bedrijf in afvalstoffen. Er is veel rookontwikkeling. Vier meetploegen bekijken of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het vuur ontstond vanochtend in een loods van het bedrijf. De brandweer van Roermond laat hem gecontroleerd uitbranden. Het weer. Eerst bewolkt, in de loop van de dag kan de zon doorbreken. Het wordt 2 graden in het noorden tot 6 in het zuiden.